Dit is Maud met het NOS Journaal. Het dodental 69 gewonden. In de mijn zitten nog mijnwerkers vast, maar hoeveel is onbekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Zeker 25 reddingswerkers kregen ademhalingsproblemen toen ze de mijn ingingen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Iraanse media gebeurde de explosie toen twee ploegen mijnwerkers elkaar aflosten. Op een autoveiling in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn drie doden en ongeveer tien gewonden gevallen toen een jeep het publiek inreed. De wagen werd bestuurd door een bejaarde man en sloeg op hol. De bestuurder zou geprobeerd hebben andere auto's te ontwijken, waardoor die inreed op de mensen die tussen de rijstroken stonden te kijken. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de Amerikaanse politie zijn er geen aanwijzingen dat de crash opzettelijk was. Het bereiken van een vredesakkoord in het Midden-Oosten is niet zo moeilijk als mensen denken. Dat heeft president Trump gezegd bij zijn eerste ontmoeting met de Palestijnse president Abbas. Volgens Trump is er een goede kans op vrede tussen Israël en de Palestijnen. Hij verzekerde Abbas dat ze het voor elkaar krijgen. Trump zei dat hij het vredesoverleg zal opstarten, maar hij zei er niet bij hoe hij de impasse tussen de partijen wil doorbreken. Ajax heeft in de Europa League een grote stap gezet richting de finale. In de Amsterdam Arena werd Olympique Lyon in de eerste halve finale met 4-1 verslagen. Bertrand Traoré was de uitblinker met twee doelpunten en een assist. Ajax kan volgende week voor het eerst in 21 jaar een Europese finale halen. Het weer vanuit het oosten trekken enkele buien het land in... en bij de oostgrens is er kans op onweer. Vannacht overwegend droog, in het zuiden kan een beetje regen vallen. Morgen is het bewolkt en later op de dag valt in het noorden regen bij hooguit 14 graden.